7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Bij een explosie in Central Park in New York is een man zwaar gewond geraakt aan een been. De explosie was niet ver van de begrafenis van Nobelprijswinnaar Elie Wiesel. Vermoedelijk gaat het om vuurwerk, maar zeker is dat niet. Een groot deel van het park is afgesloten. Volgens getuigen is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse. In Delfzijl is het maritieme evenement Delfzeel 2016 geëindigd. De afgelopen vijf dagen waren onder meer tientallen tollships te bewonderen in de haven van Delfzijl. De organisatie hoopte op 600.000 bezoekers, maar het is nog niet duidelijk of dat aantal is gehaald vanwege het slechte weer. Delfzeel is zeven jaar geleden voor het laatst gehouden. In de jaren daarna lukte de organisatie niet om de begroting rond te krijgen. Delfzeel is de regionale tegenhanger van Seel Amsterdam, dat vorig jaar veel publiek trok. Plastisch chirurgen vinden dat cosmetische artsen en andere behandelaars geen operaties meer moeten doen waar ze niet voor zijn opgeleid. Volgens hen gaat het nog te vaak fout. Ze zien elk jaar honderden patiënten die schade hebben opgelopen... omdat ze door een arts zijn geholpen die geen plastisch chirurg is. Uit onderzoek van hun beroepsvereniging blijkt dat het vooral vaak misgaat met fillers... waarmee bijvoorbeeld rimpels worden weggewerkt. Ook melden veel artsen mislukte ooglidcorrecties. De Britse oud-premier Tony Blair wordt niet vervolgd voor oorlogsmisdaden... voor zijn rol bij de invasie in Irak in 2003. Dat meldt het internationaal strafhof aan de Britse krant The Telegraph. Het ICC is wel begonnen met een vooronderzoek... naar mogelijke oorlogsmisdaden van individuele Britse militairen. Woensdag publiceert een Britse commissie de resultaten van een groot onderzoek naar de Britse rol bij de aanval op Irak. Waarschijnlijk wordt de regering van Blair hierin beschuldigd van misleiding. De invasie werd gerechtvaardigd omdat Irak massavernietigingswapens zou hebben, maar die zijn nooit in het land aangetroffen. Het weer van tijd tot tijd zon, in het binnenland nog af en toe een bui, mogelijk met onweer. Vanavond overal droog, morgen bewolkt en lichte regen, later ook geregeld zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig.